Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Algerije staat klaar om extra gas te leveren aan de Europese Unie. Volgens de baas van het staatsgasbedrijf kan Algerije uit eigen voorraden putten... als Rusland de gaskraan dicht zou draaien. GroenLinks-leider Klaver pleitte gisteren in een Kamerdebat voor een boycott van Russisch gas. Volgens minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken moet dit in Europees verband gebeuren... en gaat hij dat bespreken met andere lidstaten. Hij denkt dat landen als Duitsland en Italië hier meer last van zouden hebben dan Nederland... omdat die afhankelijker zijn van Russisch gas. Het Russische legerconvooi dat ten noorden van Kiev rijdt... is meer dan 60 kilometer lang, terwijl eerder werd uitgegaan van ruim 27 kilometer. Volgens een Amerikaans ruimtetechnologiebedrijf blijkt dat uit satellietfoto's. De stoet bestaat uit onder meer tanks, gepantserde voertuigen en artillerie. De voertuigen zouden langzaam richting Kiev rijden. Van de naar schatting 160.000 Russische militairen die zich hadden verzameld rond Oekraïne... is nu bijna driekwart de grens gepasseerd, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De ambassadeur van Oekraïne in de VS zegt dat Rusland een zogenoemde vacuümbom heeft gebruikt. Het land zou daarmee volgens haar internationale militaire afspraken schenden. Het is niet duidelijk waar Rusland de vacuümbom zou hebben ingezet. Ook deelde de ambassadeur geen bewijs voor haar claim. Waarschijnlijk doelt ze op een thermobarische bom waarvan Rusland er een paar heeft. Bij ontploffing trekt zo'n bom alle zuurstof uit de lucht. En Facebook en Instagram gaan het voor gebruikers in de Europese Unie moeilijker maken om toegang te krijgen tot Russische staatsmedia en persbureau Sputnik. Moederbedrijf Meta neemt dit besluit vanwege toenemende druk vanuit de EU om meer te doen tegen desinformatie over de oorlog in Oekraïne. Russische staatsmedia kunnen al niet meer adverteren of reclame verdienen met hun content via Facebook en Instagram. Het weer. Vannacht is het bewolkt. De temperatuur daalt naar 1 graden boven nul. Morgen in de loop van de dag vanuit het westen wat regen.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 な Alvast sorry voor de buren. Voor nu mijn hart, je hoort de je als enige merken die ik rook. alle fans zeggen ik krijg die muziek niet uit mijn kop. Meer dan 10 op mijn pols gewoon omdat ik ermee fok. 85 op die Thomas geef geen flikker om die volk. Vind je innerlijk wel leuk? Maar nog leuker is je booty. nieuwe meisje is een cutie Ik zag haar een keertje lopen Ik dacht wie is deze beauty En ik heb een bingo.